Zes uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Bedolven door het puin van haar eigen huis. En een andere vrouw werd geraakt door brokstukken van een kerk. Zeker twintig mensen raakten gewond. De hulpdiensten zijn nog bezig om drie broertjes van anderhalf, vier en zeven te bevrijden die onder het puin liggen. Op Ischia zijn nu veel toeristen. Het tijdstip van de aardbeving was rond negen uur gisteravond. Veel mensen zaten te eten en liepen in paniek de straat op. Nederlandse truckers slaan alarm over de haperende tolkastjes in België. Doordat die niet goed werken worden honderden vrachtwagenchauffeurs ten onrechte bekeurd, zegt voor branchevereniging Transport en Logistiek Nederland in de Telegraaf. Volgens TLN doen de registratiekastjes het soms niet en krijgt de nietsvermoedende chauffeur vervolgens een boete omdat hij geen tol heeft betaald. Het zou om vele honderden bekeuringen vanaf 1000 euro gaan. Minister Schultz zegt in de krant dat ze op de hoogte is van de problemen en dat ze die bij de Belgen heeft aangekaart. Amerika trekt zich niet terug uit Afghanistan. Dat heeft president Trump in een toespraak bekendgemaakt. Opvallend omdat Trump zich al jaren uitspreekt tegen de Afghanistan-oorlog. In zijn speech zei hij dan ook dat zijn eerste instinct was om militairen te laten vertrekken. Maar Trump vreest een machtsvacuum dat makkelijk opgevuld kan worden door Al-Qaeda. Trump laat het aan minister van Defensie Mattis over om te bepalen of er extra troepen naar Afghanistan gaan. Op dit moment zijn er nog zo'n 8000 Amerikanen in dat land. In het Botlekgebied heeft een grote brand gewoed bij de Esso-raffinaderij. Die begon gisteravond en was rond middernacht bedwongen. In de omgeving van de raffinaderij was een dikke rookwolk te zien en er hing een zware oliegeur. De brandweer had het gebied niet ontruimd, maar de bevolking werd wel gewaarschuwd met sirenes en een NL-alert.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 Pasito a pasito, suave, suavecito. Lo vamos pegando poquito a poquito. Have I told you how good it feels to be me when I'm in? ZFM Zandvoort. Zandvoort. Our love is strong as a lion, soft as the cotton you in.